uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in de Achterhoek is een motorrijder om het leven gekomen. Een vrouw die bij hem achterop zat raakte zwaar gewond. Ze kwamen bij Serenberg in botsing met een auto en sloegen over de kop. De auto reed door en botste even later tegen een boom. De drie inzittenden gingen er vandoor. Twee van hen konden worden opgepakt. De politie heeft een man opgepakt voor het ongeluk in Rotterdam... waarbij gisteravond twee mensen om het leven kwamen. Het is een man van 37 uit Nijmegen. De twee slachtoffers, een man en een vrouw van in de 70 uit Capelle aan de IJssel... werden gisteravond op de Maasboulevard aangereden door een bestelbus die er vandoor ging. Leden van een studentendispuut in Amsterdam zijn door hun vereniging berispt over een ontgroening in het buitenland, vermoedelijk Roemenië nieuwe leden moesten daar punten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg. Ook was er de opdracht regel een vluchteling. Studentenvereniging Langs, waar het dispuut bij hoort, noemt de opdrachten mensonterend en zeer ongepast. In Son in Brabant is vanmiddag een jaarmarkt eventjes ontruimd geweest... omdat een man vanuit zijn huis met een mes zwaaide. De man hing schreeuwend uit een raam en wilde niet stoppen toen de politie ter plaatse kwam. Met hulp van een arrestatieteam werd hij in de woning aangehouden. De man raakte daarbij licht gewond. De jaarmarkt in Son werd daarna weer vrijgegeven. Max Verstappen heeft zijn tiende Grand Prix-zegen op rij geboekt, een record. De Nederlander, gestart vanaf de tweede plek, won de grote prijs van Italië... voor zijn ploegenoot Perez en Ferrari-coureur Sainz. Vorige week kwam Verstappen op gelijke hoogte met Sebastian Vettel... die in 2013 negen zegens op rij boekte. Het weer. Vanavond blijft het zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen wordt het zonnig met wederom wat sluierwolken. En het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat via de voorknopend de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 richting Diemen bij knopend Badhoevedorp. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. la boita desde que te perdí y nunca entendí por qué.